Volgens de ANWB wordt hij in Libië uitstekend verzorgd. Het is nog onduidelijk of Ruben al weet dat zijn ouders en broer het ongeluk niet hebben overleefd. Nabestaanden van de slachtoffers hebben de media opgeroepen hem met rust te laten. Ze zijn boos op enkele media die privéfoto's van internet hebben geplukt en gepubliceerd. Minister Verhagen zegt dat hij tevreden is over de samenwerking met Libië. Hij twijfelt niet aan de kwaliteit van het onderzoek naar de crash. Libië krijgt daarbij hulp uit de Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Nederland en Frankrijk... waar de verongelukte Airbus is gebouwd. In Bangkok zijn verschillende ambassades, waaronder die van Nederland, gesloten. De ongeregeldheden in de thuishoofdstad breiden zich uit in de richting van de wijk waar de ambassades liggen. Bij het geweld is vandaag zeker één betoger om het leven gekomen. Een van de leiders van de demonstranten ligt zwaargewond in het ziekenhuis. In de Verenigde Staten zijn drie mensen opgepakt in verband met de mislukte aanslag op Times Square in New York. Er werd op 1 mei een bomauto gevonden. Twee van de drie arrestanten zijn Pakistanen die geld zou hebben gegeven aan de hoofdverdachte, die werd eerder al opgepakt. Het olielek in de Golf van Mexico heeft de oliemaatschappij BP al ruim 350 miljoen euro gekost. Het geld ging onder meer naar pogingen om het lek te dichten en de olievlek in te dammen. Ook hebben de Amerikaanse kuststaten die door de olie worden bedreigd geld gekregen. De olie begon in zee te stromen toen een booreiland vorige maand zonk na een explosie. Het weer wordt een koude nacht met kans op vorst aan de grond.